Op een top in Brussel zijn de regeringsleiders het niet eens geworden. Kandidaten die genoemd werden zijn de Duitse Manfred Weber... de Nederlander Frans Timmermans en de Deense Margaret Vestager. Volgens premier Rutte is het speelveld er niet makkelijker op geworden. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk... gaat nu inventariseren wie een meerderheid achter zich kan krijgen. GroenLinks-Kamerlid Zini Usdeel stapt op... wegens een vertrouwensbreuk met de fractie. Hij zat twee jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Partijleider Jesse Klaver zegt dat er iets grondig is misgegaan... tussen de fractie en Usdeel en dat het hem spijt. Volgens bronnen gaat het niet om zijn openlijke verzet tegen het leenstelsel... maar onder meer omdat hij stiekem gesprekken met fractiegenoten zou hebben opgenomen. De verhoging van de rente op studieleningen gaat waarschijnlijk niet door. De kans is groot dat de Eerste Kamer volgende week tegen het kabinetsplan stemt... nu ex-VVD'er Anne-Wil Duttler zegt dat ze niet overtuigd is. Zonder steun van Duttler is er geen meerderheid in de Eerste Kamer... en ook D66 twijfelt. Het kabinetsplan houdt in dat de rente op studieleningen niet meer voor vijf... maar voor tien jaar wordt vastgezet. Daardoor stijgt de rente en kunnen studenten duizenden euro's meer kwijt zijn. En dan voetbal. Sparta en RKC zijn gepromoveerd naar de eredivisie. In de play-offs won Sparta met 2-0 van de Graafschap... waardoor die ploeg degradeert naar de eerste divisie. RKC keert na vijf jaar terug in de Eredivisie. De Waalwijkers wonnen in een knotsgekke wedstrijd met 5-4 van Go Ahead Eagles... wat net genoeg was voor winst en promotie. In de play-offs voor Europees voetbal veroverde FC Utrecht een Europees ticket... met een 2-0 overwinning op Vitesse. Voor trainer Dick Advocaat was het zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer in Nederlandse dienst.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 Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, ik weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard plan gaan Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Um, Paris, midden februari. Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school make money, make money, pan Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet A1. Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang. Me I real youth, zeg het je net een je ja, nu gaan heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd ga dit doen en ik ben liever solo. Yeah, yeah. Heel hard plat, maar solo. Ziekte die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik op de non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat dit doen en ik ben liever zo solo. I gotta let her go.